Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Een botsing op de golf van Oman. Een olietanker kwam daar op een ander schip terecht. 24 mensen moesten van het schip af, zegt de kustwacht van de Verenigde Arabische Emiraten. De aanvaring gebeurde vlakbij de doorgang naar de Perzische Golf, die grenst aan Iran. Dat land dreigde eerder die doorgang af te sluiten, wat voor problemen kan zorgen... omdat ongeveer 1 vijfde van de wereldwijde olieproductie door dit water wordt vervoerd. Maar deze botsing zou niets met die dreiging van Iran te maken hebben. Hoe die dan kon gebeuren is nog onduidelijk. In Slowakije wordt vandaag gestemd over een omstreden wijziging van de grondwet. De regering wil daarin laten vastleggen dat er maar twee geslachten zijn, man en vrouw. En dat scholen tijdens lessen geen aandacht mogen besteden aan het homohuwelijk. Dat zou ingaan tegen de regels van de EU. Toch is de Slovaakse premier voor de wijziging, zegt correspondent Gien Balduk. Nou, eh, premier Fico die zegt dat hij de nationale identiteit van Slowakije wil beschermen. Want hij vreest dat bijvoorbeeld op EU-niveau op een dag tot het homohuwelijk wordt besloten... of dat andere progressieve wetten aan Slowakije worden opgelegd. Nou, die plannen zijn er helemaal niet en dat kan de EU ook helemaal niet. Maar toch heeft eh, Fico deze onrealistische angst. Fico wil ook regelen dat Slowaakse wetten die van de EU overrulen. Dat ligt in Brussel ook niet echt lekker. En de parkeergarage in Nieuwegein die vorig jaar instortte was niet goed ontworpen. De fouten werden al snel ontdekt en hersteld, maar dat was niet genoeg. Deze onderzoeker vertelt waardoor het gebouw uiteindelijk instortte. Het kon gebeuren omdat er eh, heel veel eh, weersinvloeden zijn. En je ziet er ook steeds zwaardere auto's naar binnen komen. Je ziet er roestvorming optreden. En die constructie was dermate marginaal gemaakt... dat die onvoldoende belastbaarheid en zeker ook die extra belasting kon dragen... Dat was eigenlijk al duidelijk het eerste jaar na oplevering. Want toen zaten er al scheuren in het gebouw... maar die werden volgens de onderzoeksraad niet goed gecontroleerd. Bij de instorting van de parkeergarage in Nieuwegein raakte niemand gewond. Het weer, prima zomerdag met af en toe wat dunne wolkjes... maar vooral blauwe lucht en veel zon. Aan de kust wordt het rond de 20 graden. In Limburg kan het wel 28 graden worden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan nog een paar korte files in Noord-Holland. Bijvoorbeeld op de A10, de Ring Zuid. Daar is de vertraging in beide richtingen ongeveer 5 tot 10 minuten bij Amsterdam Buitenveldert. Op de N201 Hilversum richting Hoofddorp. Daar sta je voor de aansluiting met de N196 ongeveer een kwartier te wachten. De A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar staat het nog vast bij knooppunt Nieuwe Meer. Vanmorgen gebeurde daar een ongeluk.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 geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. I'm in love with you. but I feel such love makes me wanna pray. When I get lost in space, I can return to this place, cause you're the one. dress, but I feel such love makes me wanna.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 Mogelijk meldt NSC-Kamerlid Diederik Boomsma zich nog als tegenkandidaat. Het Israëlische leger zegt de hoogste militaire commandant van Iran te hebben gedood. Iran heeft dat niet bevestigd. De commandant werd afgelopen vrijdag aangesteld nadat zijn voorganger al door Israël was gedood. Libanese asielzoekers verliezen hun tijdelijke bescherming om Nederland te worden uitgezet. Het kabinet vindt de situatie in Libanon veilig genoeg om weer asielaanvragen te gaan beoordelen. Het weer, vrij zonnig met af en toe ook bewolking. Maxima tussen 20 en 28 graden.